uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Delta-variant van het coronavirus is gevaarlijker voor zwangere vrouwen dan eerdere varianten. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van cijfers die de krant heeft ingezien. Sinds juli zijn 80 zwangere of pasbevallen vrouwen met covid opgenomen in het ziekenhuis... van wie er 22 op de IC terecht zijn gekomen. Ook met de alpha variant van het coronavirus liepen zwangere vrouwen een verhoogd risico. Maar sinds de delta-variant dominant werd... leidde bij ziekenhuisopname bij hen bijna dubbel zo vaak tot IC-opname. Het gaat vrijwel alleen om ongevaccineerde vrouwen. In bijna de helft van de gemeente zijn de afgelopen 3,5 jaar raadsleden vertrokken... bij de partij waarvoor ze op de lijst stonden, meldt NRC. Volgens de krant zijn daardoor nu 150 nieuwe facties actief... waar kiezers niet voor hebben gestemd bij de lokale verkiezingen in 2018. Een verschil van inzicht is de meest genoemde reden voor een afsplitsing. Bij lokale partijen kwamen afsplitsingen twee keer zo vaak voor... als bij partijen die ook landelijk actief zijn. In Eindhoven is een man vannacht zwaar gewond geraakt nadat hij was aangevallen door twee andere mannen. Tegen het Eindhovens Dagblad en andere lokale media zeggen getuigen dat de daders de man met een hakbijl en een ijzeren staaf te lijf gingen. Daarna zou hij tegen het hoofd zijn geschopt. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Het is onduidelijk hoe hij eraan toe is. Bij een schietincident op de campus van een universiteit in de Amerikaanse staat Louisiana zijn één dode en zeven gewonden gevallen. Woensdag was op dezelfde campus ook al een shooting met een dodelijk slachtoffer. De politie van Louisiana gaat er volgens nog van uit dat er geen verband is tussen beide incidenten. Onder de dodelijke slachtoffers zijn geen studenten en ook de meeste gewonden studeerden niet aan de universiteit. Het weer, het is helder en de temperaturen lopen uiteen van 7 graden aan zee tot 5 landinwaarts. Overdag is er geregeld zon, dan wordt het 15 graden in het noorden en 18 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Dfm verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Wat opvalt is een ongeluk op de A7 van Horen naar Zaanstad. Bij Permanent is de weg helemaal dicht vanwege dat ongeluk... en het verkeer wordt over de vluchtstrook langs het ongeluk geleid.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 For seven years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. Mm. So when the night feels like forever, mm, I remember what you said to me. I know you've been hurt. waiting on a train that just won't come sun We'll be dancing in the sun And we'll sing your song together And we'll sing your song together We never miss the flowers Until the sun's down We never count the hours Until they're running out You're on the other side of the storm Now you should be so proud Better days are coming.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 De NS gaat speciale hekken, drones en warmtesensoren inzetten... om graffiti-spuiters dwars te zitten. De nieuwe maatregelen moeten ertoe leiden dat vandalen... niet meer bij de geparkeerde treinen kunnen komen. De Delta-variant van het coronavirus is gevaarlijker voor zwangere vrouwen... dan eerdere varianten. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van cijfers die de kant heeft ingezien. En in Eindhoven is een man vannacht zwaar gewond geraakt... nadat hij was aangevallen door twee andere mannen. Tegen het Eindhovens Dagblad zeggen getuigen dat de daders de man met een hakbijl en een ijzeren staaf te lijf gingen.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 Toen geef je hart niet zomaar weg, wees niet te goed van vertrouwen. Toen kijkt die kerel aan en zegt, is dat er een een eiland in de hitte. En zij heeft daar haar eigen duikerschool. En geen stuiver om op te zitten. Maar ze leeft het leven van haar droom. Haar lieve vader is niet meer. Maar ze ziet zijn kalme wijze ogen. Telkens, telkens weer. Toen geef je haar stoppen moet met je dromen. Dat je wereld vol en smerig is.